You change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot, then you're cold, yes, then you're. right, we fight, we wake up, we kiss, we make up. But you don't really wanna stay, but you don't really cheating.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 CDA-fractievoorzitter Verhagen kan zich voorstellen dat leden van die partij bezorgd zijn over de onderhandelingen met de PVV. In een manifest roepen 44 CDA-leden de partijtop op de onderhandelingen te stoppen. Behagen zegt dat de onderhandelingen over een kabinet met gedoogsteun van de PVV nog maar net zijn begonnen en dat het resultaat moet worden afgewacht. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is weer bijna op het pijl voor van voor de economische teruggang. Havendirecteur Smits verwacht dit jaar een groei van zo'n 10 Positieve cijfers uit de Rotterdamse haven zijn het gevolg van het herstel in veel industriële sectoren. Blaricum is de duurste woongemeente in Nederland. In de Noord-Hollandse plaats moet gemiddeld bijna 1,1 miljoen euro voor een woning betaald worden. Op de tweede plaats staat Bloemendaal, gevolgd door Laren in het Gooi en Wassenaar. De goedkoopste woningen zijn te vinden in Groningen en Friesland. Egon heeft in het tweede kwartaal een netto winst gemaakt van 413 miljoen euro... tegen een verlies van 161 miljoen een jaar geleden. Egon zegt te profiteren van een verbeterende situatie op de financiële markten bedrijf benadrukt wel dat de economische vooruitzichten onzeker blijven. China telt op dit moment 23 miljoen protestantse christenen, het hoogste aantal ooit. Het Chinese Staatsbestbureau denkt dat er een verband is met de toegenomen welvaart. Behalve 23 miljoen protestanten telt China bijna 6 miljoen katholieken. Samen vormen ze een paar procent van de bevolking. Het persbureau zegt ook dat andere religies, zoals het Taoïsme en Boeddhisme, een periode van groei doormaken. AZ heeft een nieuwe sponsor. De komende drie jaar prijkt de naam AFAS op de shirts van de Alsmaarse voetbalclub. AFAS, een softwarebedrijf uit Leusden, is de opvolger van DSB... dat in oktober vorig jaar failliet ging. DSB-stadion in Alkmaar wordt omgedoopt tot het AFAS-stadion. De laatste maanden van het vorige seizoen werd AZ gesponsord door het transportbedrijf Buco. Het weer geleidelijk overal bewolkt. Vanuit het westen trekken buien op.